de Kok met het NOS-journaal. De drie overgebleven regeringspartijen komen niet uit de verdeling van ministersposten van de opgestapte PVV-bewindslieden. Bronnen zeggen dat er sprake is van een impasse. Na het gesprek vanmiddag zou er ook geen vervolgafspraak zijn gemaakt. Demissionair premier Schoof en ook de VVD zouden niet verder willen praten... maar NSC en BBB wel. Zolang er een padstelling is, geldt de vaste vervangregeling. En dat betekent dat VVD-minister Van Wil naast justitie en veiligheid... dan ook het felbegeerde asiel en migratie van oud-minister Faber onder zijn hoede houdt. De politie kreeg van de arbeidsinspectie meer tijd om de problemen met het communicatiesysteem C2000 te verhelpen. De inspectie dreigde met een dwangsom, maar stelt die nu uit naar het najaar, omdat er wel gewerkt wordt aan een oplossing. Zo zijn er nu bijvoorbeeld noodscenario's voor agenten als het systeem niet werkt. In het noorden van Duitsland, in Friedrichstad, zijn vijf mensen gewond geraakt toen een automobilist op hen inreed. Twee mensen hebben ernstige verwondingen, maar niemand is in levensgevaar, zegt de politie. Waarschijnlijk gaat het om een ongeluk. Het lijkt erop dat de bestuurder, een man van in de 70, de macht over het stuur is verloren. En Hoogkaterijnen in Utrecht gaat s'nachts dicht vanwege overlast. Volgens de gemeente hangen er s'nachts tientallen mensen rond. Er zijn ook steeds vaker vechtpartijen. Ook wordt alcohol en drugs gebruikt en spullen gestolen. De sfeer in het gebied wordt steeds grimmiger, zegt de gemeente. Vooral Syrische en Algerijnse jongeren zouden voor problemen zorgen. De sluiting gaat mogelijk nog deze zomer in. Het Utrechtse winkelcentrum is dan van 12 uur s'nachts tot 6 uur s ochtends dicht. Sluiting geldt voor voor minimaal een jaar. Het weer, hier en daar nog een bui.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 You're a god, cause I got you. Like the ocean got the moon, yeah, I got you. They say nothing lasts forever, but it's cool. Yeah, as long as I got it to breathe. I swear I don't need anything, cause I got you. This nothing lasts forever, but it's cool. Yeah, as long as I got it to breathe. Swear I don't need anything, cause I got you. Like the ocean got the moon, yeah, I got you. They say nothing lasts forever, but it's cool. Yeah, as long as I got it to breathe. I Swear I don't need anything, cause I got I hear your voice inside my head As if you're still right next to me Remember every word you said Some kind of heartbreak melody This life ain't golden without you You're too.